Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Voorzitter Rinoy Kan van de Sociaal-Economische Raad vindt het heel jammer dat het kabinet Rutte de SER niet vaker om advies heeft gevraagd. De D66er zei dat in het Radio 1-programma De Overnachting. Rinoy Kan is blij dat het kabinet met gedoogpartner PVV gevallen is en de wat hij noemt normale politieke verhoudingen terug zijn. Hij zei verder dat hij een ministerschap in een nieuw kabinet niet uitslaat. Rinoy Kan treedt op 1 september terug als voorzitter van de SER en wordt op 1 juli voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank. Duikers hebben in het water bij de Westhavenkade in Vlaardingen een autowrak gevonden met daarin een lichaam. Het is onduidelijk hoe en wanneer het voertuig in het water terecht is gekomen. Een schipper meldde gistermiddag dat hij in de haven vermoedelijk iets geraakt had op de bodem van de vaargeul. De politie gaat vandaag op zoek naar de eigenaar van de auto. In Colombia zijn 15 militairen omgekomen bij een aanval door linkse FARC-rebellen. Elf militairen zijn gewond geraakt. De militairen waren met helikopters geland in de jungle in het zuiden van Colombia. Ze waren op zoek naar drugslaboratoria toen ze door strijders van de FARC werden aangevallen. Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in Zwitserland zijn vijf of zes doden gevallen. Het eenmotorige toestel stortte neer ten oosten van Lausanne. Er zijn geen overlevenden. Volgens ooggetuigen vloog het vliegtuigje tweemaal over een dorpje voor het in een veld neerstortte. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De recessie in Groot-Brittannië is voorbij gegaan aan de allerrijkste. Die zijn nu bijna 5% rijker dan vorig jaar. Dat blijkt uit een overzicht van de krant The Sunday Times. De duizend rijkste Britten hebben nu bij elkaar ruim 500 miljard euro, een record. Op de lijst van de Sunday Times staan 77 miljardairs en dat is ook een record. De rijkste Brit is de Indiase staalmagnaat Mittal met een vermogen van 15 miljard euro. Het weer bewolkt met geregeld buien. Middagtemperatuur rond 17 graden. Koninginnedag is droog met af en toe zon en een graad of 19. Dit, was... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. En op de A4 tussen Bergen-op-Zoom en de Belgische grens.